Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Marokkaanse kleuter die gisteravond uit een put werd gered, heeft het niet overleefd. Rayan van Vijf viel dinsdag in een diepe waterput toen zijn vader die aan het repareren was. Dagenlang waren reddingswerkers bezig om hem te redden. Maar sinds donderdag was het al onzeker of de jongen nog leefde, vertelt correspondent Samira Jadir. Vanaf donderdagavond hebben we eigenlijk geen... Eh, updates of beelden gezien van hem eh, over zijn eh, gezondheid of over zijn eh, toestand. Dat kwam al niet meer naar buiten. Dus ja, er was al een beetje vermoeden, maar de meeste mensen hadden toch wel hoop. Het nieuws beheerste Marokko de afgelopen dagen. Het verdriet is groot. De Marokkaanse koning heeft de familie van Rayan gecondoleerd. In Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een explosie in een huis. De nacht ervoor explodeerde er ook al iets bij een bedrijfspand. Even verderop in de wijk werd rond dezelfde tijd een huis beschoten. De politie onderzoekt nu of de drie incidenten iets met elkaar te maken hebben. Ook in Arnhemuiden in Zeeland was het vannacht onrustig. De politie rukte daar massaal uit naar het station. Daar stond een trein die vernield was. Jongeren zouden dat hebben gedaan. De trein was onderweg van Goes naar Vlissingen. Niemand is opgepakt. En PSV heeft gisteravond kostbare punten laten liggen in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gingen in eigen huis met 2-1 onderuit tegen AZ, de nummer 5 van de Eredivisie. Karlsson, 2-1 AZ. PSV verliest. Twee nederlagen op rij. Volgende week op bezoek bij Vitesse. Als ook dat verkeerd afloopt, dan wordt de afstand naar Ajax, als die gewoon blijven winnen, wel heel groot. PSV blijft nu op twee punten achterstand van koploper Ajax. De Amsterdammers moeten vandaag aan de bak tegen Heracles Almelo. Het weer nog. Het is een dag voor onder een vliesdekentje. Grijs, er valt de hele dag regen. Er staat ook nog een harde wind uit het westen. Het wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur.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 Nou ja, prachtige zondagochtend. Het is natuurlijk een, uh, een vreselijk, eh, vreselijk weer als ik zo naar buiten kijk. Maar dat was in ieder geval de mondharmonica van Toets Tielemans... met het nummer Don't Be That Way. En Don't Be That Way is een, is een jazzcompositie van Benny Goodman en Edgar Sampsons... uit het jaar 1938. En het stuk werd vooral... legendarisch door het concert in de Congaree Hall in 1938. En sindsdien is het een van de eh, een bekende swing area. Eh, fijn dat u luistert. Mijn naam is eh, Marco en wij gaan twee uur lekkere jazzmuziek tegemoet. met zijn eh, pianospel. Het is natuurlijk prachtig om zo eh, een, zondagochtend te beginnen met zulke mooie klanken. Ik ben zelf heel erg eh, een fan van dit soort jazzmuziek. Vooral met die riedeltjes met de piano. En Red Carland kan dat natuurlijk als geen ander. Waarbij je wel moet weten dat hij ooit zijn carrière is begonnen op een uh, klarinet en een altsaxofoon. Maar in 1940 ging hij over op piano, piano die hem uiteindelijk zijn bekendheid zou opleveren. En zijn verdere carrière zou beïnvloeden. Hartstikke leuk, weet je. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van de, de Jitsburg... Eh, of, nee, van, sorry, van Jesse Davis. En dat is de Jitsburg Waltz. met zijn trio. Eh, en eh, Jesse Davis, echt een prachtig nummer. Eh, ja, het, leuke ervan is ook wel dat hij een Duitse componist is... en een Duitse muzikant. We hebben niet zo heel erg veel Duitse jazzmuzikanten. Tenminste, niet in, wat mij weet. Maar in ieder geval hartstikke leuk... En hij geeft nu uh, les eh, als professor op het conservatorium in, uh, in En hij heeft zelf gestudeerd in Keulen. Nu we het toch al over Duitsland hebben. het welkom met in de Deutsche toehuren. En natuurlijk ook een hartelijk welkom tot alle luisteraars, ook uit Ermuiden. En natuurlijk ook een, warm welcome to our English listeners. En... Nou, we gaan op deze regenachtige zondagmorgen gewoon lekker verder met een ratje toe en jazz het eerste uur. En het tweede uur gaan we een leedje over naar eh, mijn voorkeur voor de funk, funk jazz-achtige muziek. Dus, maar dat is pas in het, eh, in het laatste uur van dit programma. Zoals gezegd, nu verder met eh, Rebecca Kilhorn. I know why I've I know prayed each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You make me understand each foolish little dream I'm dreaming, scheme I'm scheming now taught me to be true. She meant me for someone exactly like you, exactly like you. for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? Cause no one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You make me understand each foolish little dream I'm dreaming and scheme I'm scheming. Now I know what mama. She taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. She meant me for someone like you. ZFM Jazz. Your melody is sounding good to me. Each and every note, but all the cuts you're laying down are echoing. Have I heard this one before? You know some brothers talk like they do, but they don't I'm tired of playing games. You're messing with my will when I told myself I won't. The stakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that is it's fine. Gotta put it on the line. Yeah, yeah, yeah. Put it on the line. Got to put it on the line, boy. on that line. oh. What happens when the audience is gone? do you play another song? Can't help but think about what's in it for me. <laughs> ah, you're stringing me along. Well, if you don't take a risk, you never know what things could be. <laughs> so I'm gonna take the lead, cause playing it safe will kill you eventually. They say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Yeah, yeah, yeah. Put on that. Gotta put it on the line, boy, boy, boy yeah. Mm -hmm. Put it on the line. Ooh. See, I don't do regret. No. soort eh, jazzmuziek. En eh, eh, China Moses is ook een, nog een veel jongere zangeres. Zij is geboren in 1978 in Los Angeles. En ze is in Amerika een, een bekende zangeres. En ze doet ook verschillende te televisieshows. Zij is de dochter van een, van een bekende zangeres, Dizzy Bridgewater... en van een regisseur, Gilbert Moses. En ze heeft haar eerste plaat uitgebracht in 1996. Toen was ze nog maar 18 jaar oud. Ik vind het een, eh, een hele bijzondere stem. Het is eh, even wennen aan een ander soort eh, jazzmuziek. Maar toch wel heel erg bijzonder. Zeker op deze regenachtige zondagochtend vanuit Zandvoort. Jones, een, prachtige eh, een prachtige uit Amerika. Hij is jammer genoeg alweer overleden. Het zijn de meeste jazzmuzikanten. Maar de, eh, Jazz Jones die trad onder andere toe in de band van eh, John Coltrane. Het John Coltrane Quartet. Dat in jazz een hele nieuwe impuls gaf. Zij vernieuwde de jazz in dezelfde mate als Louis Armstrong en Charlie Parker gedaan hadden. Toch kwam het in 1966 tot een breuk. Jones kon zich niet langer eh, vinden in de richting van Coltrane. Op, eh, en wilde hij in verschillende... Eh, hij, hij, verschilde van mening in de drumstijl. En daardoor ging hij alleen verder. Hij heeft nog een paar prachtige LP's uitgebracht. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is een LP. Dat kwam uit in nou, ik geloof ergens in, eh, in de midden vorige eeuw, in 1954 om precies te zijn. Het is opgenomen in, eh, in Hollywood. En de New York Times eh, critici Ben Redliff zei toen in die tijd... het was een van de sterkste studioalbums. Nou, ik zou zeggen, oordeel zelf. Het is Clifford Brown en de Max Roach Quintet. Brown op trompet met het eh, Max Roach Quintet met het prachtige nummer Jordi. Eh, the Curl in the Other Room is het, eh, is het album wat ik klaar heb staan op de, op de rechterdraaitafel. Het is een nummer van, of een album van Diana Kroll. En Diana Krall is een, een Canadese zangeres. Het, ze is geboren in 1964 en ze heeft behoorlijk wat prijzen gewonnen ook. Of ze wordt zeker geëerd in, eh, in, in Canada. In het jaar 2000 werd haar de Order of British Columbia verleend... en in 2003 kreeg ze een eredoctoraat in de kunsten aan, een de University of Victoria. Een jaar later werd ze opgenomen in de Canadese Walk of Fame... en in 2005 werd ze ook officier in de Order, van, eh, de Order of Canada. Wat het allemaal inhoudt... Eh, ga ik later nog wel een keer opzoeken. Maar ik heb het prachtige nummer klaarstaan van Temptation van Diana Krall. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from jeans. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know. I've lost van het album The Girl in the Other Room en het nummer Temptation We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur jazz op ZFM op deze druilige zondagochtend. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. En we sluiten dit eh, eerste uur af met een, eh, met een hele fijne eh, zangeres uit Amerika, Jasmea Horn ze heeft een, eh, een Afrikaanse achtergrond. En zoals gezegd, in het eerste uur een, uh, was het dan een ratje toe en eh, jazzmuziek. In het tweede uur gaan we ook weer een lekkere jazzmuziek spelen. En aan het einde van het tweede uur gaan we iets over in de, in de funkmuziek.